Raymond Seré met het NOS-journaal. Het inburgeringsexamen voor buitenlanders die in Nederland willen komen wonen verandert op 1 januari. Nieuwkomers moeten straks niet alleen de Nederlandse taal leren spreken, maar ook een portfolio over de Nederlandse arbeidsmarkt inleveren. Het portfolio bestaat uit acht kaarten waarop de inburgeraars iets over hun loopbaanplanning moeten schrijven. Het moet bijvoorbeeld gaan over hun beroepskeuze en kansen, hun opleiding en de Nederlandse werkcultuur. Het kabinet had eerder al gezegd dat het examen moest worden uitgebreid met een arbeidsmarktmodule, omdat het voor nieuwkomers nog lastiger is om werk te vinden dan voor mensen die hier al langer verblijven. Een Franse arts is vrijgesproken van het vergiftigen van zeven patiënten. Hij had de terminale patiënten een injectie gegeven om hun sterven te bespoedigen. De uitspraak werd in de rechtszaal ontvangen met applaus. De arts, die in een ziekenhuis in Bayonne werkte, heeft nooit ontkend dat hij de doodzieke patiënten heeft geholpen te sterven. Hij heeft gezegd dat het zijn taak is om de patiënt ook aan het einde van zijn leven te helpen. De officier van justitie had vijf jaar voorwaardelijke celstraf geëist... en een verbod op het uitoefenen van het artsenberoep. In Frankrijk wordt de roep om een euthanasie wettelijk te regelen steeds sterker. De Belastingdienst krijgt een apart hoekje op de website waar fouten worden gemeld. Staatssecretaris Wiebes zei in de Tweede Kamer dat de Belastingdienst open moet zijn over de fouten. Gisteren bleek dat er deze maand opnieuw iets mis is gegaan met de uitbetaling van de zorgtoeslag. Wiebes vindt dat de fouten niet moeten worden opgeblazen. Volgens hem moeten mensen niet noodloos ongerust worden gemaakt. En moeten we ook niet suggereren dat het in zo'n grote organisatie als de Belastingdienst zonder fouten kan. En dan het weer. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar Vooral in het noordoosten en oosten is een bui mogelijk. Het is 17 tot 19 graden. Morgen zijn er flinke perioden met zon, weinig buien en het wordt ook iets warmer. Maar vanaf vrijdag is er weer meer kans op buien. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden 6 kilometer... en richting Amsterdam tussen Naarden en Muiderslot ook 6. Op de A9 Amstelveen richting Diemen voor knooppunt Diemen 2 kilometer... Op de N15 Maasvlakte Rotterdam tussen Rozenburg en Spijkenisse 5. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor het De Brechtseplein 2 kilometer.